Mariette Krol met het NOS Journaal. Er is een explosie geweest bij een afvalverwerkingsbedrijf. Dat gebeurde in een opslagbunker. Het bedrijf wordt nu ontruimd en het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. In de wijde omgeving van het Antwerpse afvalbedrijf is een enorme zwarte rookwolk te zien. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Het is nog niet duidelijk waarom de Nederlandse wandelaars... die vandaag in een Noors berggebied vermist raakten... een noodsignaal hebben verstuurd. Dat deden ze vanochtend rond half negen. Vanmiddag werden ze in een berghut ongedeerd teruggevonden. Een Noorse reddingshelikopter kon de groep van 13 Nederlanders niet bereiken... door de dichte sneeuw en harde wind... Maar Noorse reddingswerkers op sneeuwscooters slaagden daar rond half vier vanmiddag wel in. Automobilisten zijn niet verplicht om het juiste kenteken in te voeren bij het parkeren. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een rechtszaak van een vrouw die een boete kreeg... omdat ze per ongeluk het verkeerde kenteken had opgegeven. In veel gemeenten moet de automobilist bij het kopen van een parkeerkaartje het kenteken opgeven. Volgens de Raad is het kenteken niet van belang zodang iemand kan aantonen dat er betaald is. In Amsterdam is een man van 43 aangehouden die waarschijnlijk een nepbom heeft achtergelaten tijdens een Pegida-demonstratie. Dat was op 6 februari voor de Stopera in Amsterdam. Vlak voor de demonstratie zou beginnen werd een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet, maar het bleek loos alarm. En bij de FIFA-verkiezing in Zurich is een tweede stemronde nodig... om te bepalen wie de opvolger wordt van Sepp Blatter... als voorzitter van de Wereldvoetbalbond. In de eerste stemronde haalde niemand de benodigde tweederde meerderheid. De Italiaan Gianni Infantino kreeg de meeste stemmen, 88. Sheikh Salman uit Bahrein kreeg er 85. In totaal zijn er vier kandidaten. Het weer, in het noorden nog een laatste winterse bui. Vannacht opklaringen en lichte vorst. In het weekend droog een periode met zon. Het wordt een graad of vijf. Maar met een stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan normaal op vrijdag. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Gooimeer en Afrit Bunschoten een kwartier vertraging... met een file van 10 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 3. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwebrug en Gouda 5 kilometer file na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is inmiddels wel weer vrij...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 Een hele goede middag luisteraars. Dit is Zandvoort draait door, maar dan anders. Wat kan u verwachten in dit programma? Wat is er te doen het komend weekend in Zandvoort en de directe omgeving? Het recept voor het komend weekend? De column van Nel Kerkman? En het gedicht van vandaag. En natuurlijk in het tweede uur het weer voor het komend weekend. Zandvoors nieuws en natuurlijk heel veel lekkere muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. En onze leus van vandaag. Het echte leven begint pas daar... waar je het alleen nog maar als een sprookje kunt verdragen. ik wil vandaag starten met Fleetwood Mac, Seven Wonders. Na wordt Mac met Seven Wonders gaan we door met The Cats. Vaya con Dios. U hebt me eh, verleden week een, eh, een weekje moeten missen. Het was eh, een, een weekje puffen en puggen en huggen en knussen. En van alles deed ik, maar praten kon ik haast niet meer. Maar ja, het kan nu nog zo gebeuren tijdens het presenteren... dat ik zomaar in een niesbui uitval. Dat kan gebeuren, dus dan bent u vast gewaarschuwd. We gaan door met de Righteous Brothers. Unshade Melody. I'll be Morgenavond, zaterdagavond dus... zal de Ruud Jansen Band een optreden in Lauren en Hardy verzorgen. En dat alleen maar uit nummers van de Beatles. Jansen doet dit wel vaker met zijn kompanen. En zij mogen gerust kenners en grote fans van de legendarische jaren 60 band uit Liverpool worden genoemd. De Ruud Jansen Band gaat de hele avond de mooiste nummers van de legendarische band de Beatles spelen. Alle hits zullen voorbij komen. En het mooie is, liefhebbers kunnen vooraf via een speciale Facebook-programma aangeven welke nummers ze graag willen horen. Ga hiervoor naar de Facebook-evenement Ruud Janssen speelt de Beatles. Onder alle inzenders wordt ook nog eens een leuke prijs verloot. De speciale Beatleavond in café Lauer Hardy in de Halterstraat begint om 9 uur s avonds. En de entree is uiteraard gratis.

my baby kisses me. Heartbeat, why do you skip when my baby's lips meet mine? beat? Why do you flip? Then give me a skip beat sign. Diddly pat and sing to me zin om te zingen? En zingt u graag uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein? Smartlappen en levensliederen meezingen met een live accordeon. Liedboeken aanwezig en de toegang is gratis. Gezelligheid? Die is zeker gegarandeerd. En dat is de datum 26 februari en om 9 uur s avonds. Het telefoonnummer is 023 5713 546. En de website www.cafekoper.nl en de KP Koper die is in Kerkplein nummertje 6. Fences gaan we door met James Taylor. En iedereen wil dat graag. You Got A Friend. When you're down and trouble And you need a helping hand And nothing, oh nothing is going your eyes and think of me. And soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know where.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 call.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 got a friend. Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah, yeah, you've got a friend. Ja, wie wil er niet, hè? Een vriend. Ehm, komend week, komende week is het voorjaarsvakantie... en er staat de Kids Adventure Week weer op het programma. De VVV Zandvoort heeft weer een nieuwe kinderburgemeester kunnen aanstellen... en na een heuse selectieprocedure is er Gaia van der Molen geworden... Alle, kinderen, alle kandidaten hebben best gedaan op een goede motivatie. negenjarige Gaia toonde haar motivatie echter op een YouTube-filmpje. Iets wat VVV Zandvoort nog nooit eerder had meegemaakt. Juist dit originele filmpje gaf de doorslag. En zorgde ervoor dat Kaya zich in de Kids Adventure Week... van 27 februari tot en met 5 maart... kinderburgemeester van Zandvoort mag noemen. In de tweede uur zal ik u het complete programma... van de Kids Adventure Week bekendmaken. Bye. column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is het een vervroegde 1 april grap. Althans, dat dacht ik. Maar nee, het is een serieuze zaak. De lelijkste boulevard van Nederland krijgt 20 palmbomen. En niet een paar kleintjes. Nee, minstens 5 meter hoog. Toen maar Teuntje, dan kunnen we gaan concurreren met Benidorm in plaats van met Scheveningen. De seizoengebonden palmbomen blijven tot september, want dan is het subtropisch klimaat voorbij. Ooit stonden op het Badhuisplein ook palmbomen. Ze hebben de winter niet overleefd. De zoute zeewind en tocht zijn voor echte palmbomen namelijk funest. Trouwens, we zouden als badplaats het wintertoerisme aantrekkelijker maken. Kennelijk zijn de palmbomen daar niet bij inbegrepen. En moeten de bezoekers het doen met een saaie boulevard. Verder staat in het persbericht nog veel meer geweldige plannen. Zo wordt de blauwe muur van het Dolfirama wit geschilderd... en worden de fraaie panelen vervangen voor een fotogalerij van het heden... verleden en de toekomst van Zandvoort. Het beschilderen van de panelen was destijds een gezamenlijk project... van enthousiasme en kunstminnende burgers. Jammer dat de fraaie panelen weg moeten. Maar we zijn er nog niet. In mei worden er extra duintjes aangebracht op de trappen van het Van Venemaplein en aan de buitenzijde van de boulevard. Om de natuur meer de boulevard in te trekken. Hoezo duintjes? Die zijn er al. In een ander persbericht lezen namelijk dat de gemeente is gestart om de boulevard vrij te maken van stuifzand. Begin maart wordt het gedeelte van de trap bij de mannetjes van Verkade en bij de daarachter gelegen trappen het stuifzand verwijderd. Een heel goed plan. Maar het is denk ik dubbelwerk. Want in mei komen daar toch die duintjes? Net zulke duintjes als er nu liggen in de entree van Zandvoort bij het voormalige zwembad. Deze natuurplekken worden gebruikt als hondenuitlaatplek. Net zoals de zeereep, maar laat ik niet al te pessimistisch zijn. Er is goed over nagedacht, toch? Net zo goed als het omdraaien van de grote krocht, in mei. Omdat er nog diverse werkzaamheden moeten gebeuren in de Cornelis Slegerstraat. Of is dat ook een verlaten 1 april grap? Nel Kerkman. after your pop. But what am I gonna tell our friends when they say, Ooh la la, wake up pretty soon?

Nou Nelle toch over de boulevard had. De Nederlandse kust is populair bij Duitsers en Belgen. De Nederlandse kust is vorig jaar door 2,3 miljoen buitenlanders bezocht. Ze gaven in totaal 1,2 miljard euro uit. Vooral Duitsers en Belgen houden van de Nederlandse stranden en duinen. Ze prijten vooral de goede bereikbaarheid, de fiets en de wandelmogelijkheden en het wijdse uitzicht. Nog wel. Dit concludeert het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in een woensdag gepresenteerd onderzoek. Er kwam vorig jaar bijna 1,6 miljoen Duitsers en bijna 420.000 Belgen naar de Nederlandse kust. De onderzoekers zien ook punten waarop het kusttoerisme verder ontwikkeld kan worden. Als voorbeelden worden genoemd restaurants met streekgerechten, excursies naar de achterland, bezoek aan historische bezienswaardigheden en verblijf in kleinschalige accommodaties.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 frantically, I start to break him down. de groenteman gegratineerde spruitjes met ham en kaas uit de oven. Een niet-alledaagse bereidingswijze voor deze gezonde wintergroente. Wat heb je nodig voor vier personen? 900 gram spruitjes, zout, peper uit de molen, nootmuskaat, acht plakken achterham, dik gesneden, 75 gram pikante geraspte kaas, 1 eetlepel paneermeel, twee stukjes roomboter van 15 gram per stuk, Verwijder de gekleurde blaadjes en lelijke plekjes van de spruitjes. Snijd het harde gedeelte van de onderzijde helemaal weg. Kook de groenten met een flinke bodem water en wat zout. Plaats de groenteschotel in de oven en verwarm de oven voor. Kook de spruiten in 8 tot 10 minuten net gaar. Ze zijn dan nog stevig en mooi groen. Giet ze af en laat ze uitlekken. Neem de groenteschaal uit de oven en schep de spruitjes erin. Bestrooi de groenten met peper en nootmuskaat. Schud de spruiten om. Maak rolletjes van de plakken achterham. Verdeel de geraspte kaas over de spruitjes. Strooi het paneermeel erover. Leg de blokjes boter op de groente, Leg ook de hamrolletjes erop. Plaats de groenten boven in het en in het midden van de oven. En laat de spruiten in korte tijd, 4 tot 8 minuten, een bruin korstje krijgen. Neem het gerecht uit de oven en serveer het direct. En de tip van de kok, Snijd de ham in reepjes en schud deze door de groente. Meng een theelepel paprikapoeder door de paneermeel om wat meer kleur te krijgen. En eh, speciaal voor mijn vrouw, die ik eh, toch wel aangestoken heb. Dus die nu, nu op het moment lekker loopt te puffen en te huggen. En hier komt dan de, de voortop speciaal voor haar. evenementenkalender van deze maand. De 27e en is de start van de Adventure, kind, Adventure Week. Diverse activiteiten voor de kinderen. De 27e Short Rally, circuitpark Zandvoort. De 27e Beach Party Plus. Season opening in Club Nautic met DJ Misbehave. Aanvang 8 uur s avonds. De 28e Jazz aan Zee. Jazz in Talessa. Aanvang 4 uur s middags. En de 28e, muziek op zondagmiddag. Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Van 4 tot 6 uur. Voorlezenochtend met twee burgemeesters. Op woensdag 2 maart lezen de twee burgemeesters van Zandvoort... van 10 tot half 11 voor in de bibliotheek Zandvoort... aan de Louis-Davids Carré nummer 1. Burgemeester Niek Meijer en kinderburgemeester Gaia van der Molen... lezen op wonderlijke woensdag voor een peuters en kleuters... ter gelegenheid van de Kids Adventure Week. Alle peuters en kleuters zijn van harte uitgenodigd om samen met hun ouders... en of opa en oma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 si te quiere de verdad y te da felicidad. Te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar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 抱。 eerste uur van Zandvoort draait door. Maar dan anders zit er alweer op. Na de boodschappen en het nieuws zie ik u graag weer terug. Tot zo!